Ze zou ook een zware economische portefeuille krijgen, die van buitenlandse handel. Het aanbod geldt alleen als het kabinet Kroes, die van de VVD is, voordraagt voor een nieuwe termijn, melden goed ingelichte bronnen aan de NOS. Het kabinet overweegt ook andere kandidaten. Kroes is nu verantwoordelijk voor mededinging, de zwaarste portefeuille binnen de commissie en staat in Brussel in hoog aanzien. Als plaatsvervangend voorzitter van de commissie zou ze meepraten over alle andere beleidsdossiers en daarmee zou ze een invloedrijke positie in Europa bekleden. De vrouw uit Badhoevedorp die vorig jaar september haar man en dochter met een bijl om het leven bracht, is veroordeeld tot acht jaar cel. Het OM had elf jaar gevangenisstraf geëist. De vrouw beweerde dat ze tot haar daad was gekomen door een te hoge dosis van het middel Siroxat. Ze wilde zelfmoord plegen en sloeg haar man en dochter dood omdat ze hun het verdriet van haar dood wilde besparen. Volgens de verdediging was ze door de antidepressiva volledig ontoerekeningsvatbaar. Het OM zei dat er geen verband was tussen het Siroxat gebruik en de moorden. De oudste verdachte in de Urkenmoordzaak, een jongen van 15, blijft nog zeker twee weken vastzitten. De rechtercommissaris heeft zijn voorarrest verlengd. De belangrijkste reden daarvoor is dat het onderzoek naar de moord op de 14-jarige Dirk Post nog niet is afgerond. De twee jongere verdachten van 12 en 13 jaar zitten hun voorarrest thuis uit. Het ministerie van Binnenlandse Zaken waarschuwt mensen voor een folder met de oproep hun burgerservice-nummer op hun arm te laten tatoeëren. De folder is volgens het ministerie in elk geval in de vier grote steden huis aan huis verspreid. Binnenlandse Zaken noemt de folder misleidend en kwetsend. Bovendien zou hij associaties wekken met de holocaust. De folder wekt door het logo de indruk dat hij van de Rijksoverheid komt. Het weer bewolkt en hier en daar regen. Temperatuur ongeveer 13 graden.